De laatste keer dat de AEX boven de 400 punten stond was vlak voor het faillissement van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers in september 2008. De koersen stijgen voornamelijk doordat beleggers verwachten dat de economie herstelt. En ook speelt mee dat beleggers weinig goede alternatieven hebben voor aandelen. De regering van Zuid-Soedan heeft een staakt het vuren afgekondigd. Dat meldt een aantal buurlanden van Zuid-Soedan... na topoverleg over de crisis in het Afrikaanse land. De afkondiging is eenzijdig. Rebellenleider Machar was niet bij het overleg. Buurlanden vragen hem om vergelijkbare stappen te zetten... maar of hij dat ook doet is nog onduidelijk. De gevechten in Zuid-Soedan braken uit in april. Sindsdien zijn honderden doden gevallen. Ten noorden van Damascus heeft het Syrische leger zeker 60 rebellen gedood. De rebellen werden in een berggebied in een hinderlaag gelokt, zegt een mensenrechtenorganisatie. Met de aanval gaat het leger van president Assad door met het offensief tegen de rebellen. Eerder deze week werd de luchtmacht ingezet in Aleppo. Toen kwamen honderden mensen om het leven. Teun Gauthier stopt als directeur van opinieweekblad De Groene Amsterdammer. Volgens een persbericht vertrekt hij vanwege een verschil van inzicht over de publicatie van een boek van Edwin de Roy van Zuiderwijn. In het voorjaar van 2012 had Gauthier een lening van 17.000 euro verstrekt voor publicatie van het boek. Het bestuur van De Groene Amsterdammer werd pas vorige week geïnformeerd over de lening. Het weer, de wind neemt af, maar het blijft wel bewolkt en regenachtig. En ook morgenochtend valt veel regen. Morgenmiddag opklaringen en dan wordt het een graad of acht.